Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. you bet. Krijg bij dit eh, liedje altijd een onbedwingbare boekje in chocomel. Maar dat kan helemaal niet met dit weer. Rita Franklin, Think op Radio 5 Lane. De van Gewoon tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. En eh, tegenover mij is al plaats komen nemen eh, Luc. Hij komt straks wat vertellen over... ja, we gaan het over dans hebben vanavond, heb ik begrepen. En als het goed is komt er straks nog iemand bij zitten, CQ staan, toch? Ja, dus dat gaan we zo meteen allemaal meemaken op 501. yeah. songs die je nog uit je jeugd herinnert. Betty Rice zingt erover op deze nieuwe track die ze samen met The Roots opnam. En haar stem heeft nog niets aan eh, kracht ingeboet. Nou, misschien de wat jongere mensen die denken, uh, Betty Wright, eh, hoe klonk ze ook alweer? Nou, dit is haar grootste hit. Eh. als ik heel eerlijk mag zijn, is haar eh, stem zelfs eh, de beter op geworden. Hij is zeg maar gerijpt. Radio 5 alleen. het platform voor onbekend talent. Deze dame moet alleen haar artiestennaam even wijzigen, maar voor de rest prima muziek hoor. Kakkenboe en Attention op 5 alleen. Sunrise, sunshine, Willem nieuw op eh, Radio 5 Lane en Attention. Ehm, ja, Luc is in de studio, hij zit er al eventjes, hij is er helemaal klaar voor. Maar eh, wat Luc niet weet is dat we voor iedereen die hier eh, tijdens de Indie 5 One de studio bezoekt, die gaan we altijd even toezingen. Dus dat gaan we nu eerst nog even doen. Ja, het is gelukt hoor. Ik heb een naamplaatje voor je gevonden. Ja. Hartstikke mooi. Ben je een beetje een, eh, een Lucky Luke? Nou, vroeger werd ik wel heel vaak zo genoemd, maar eh, ja, toen vond ik het ook echt niet leuk. Maar nu denk ik zo van, nou oké, ik, vind het, ik vind het wel goed. Ja, hey, eh, ja ik, ik, kreeg een berichtje van collega en vriend Arwin Tamminga. Het, wat ik weet is, uh, je zit nog op school en het gaat over dansen. Ja, klopt. Ik zit op het uh, 5 HBO. En met het vak BSM doen we dan met 5 HBO en HAVO, en 4 HAVO, doen we dan, eh, ja, moeten we een optreden organiseren. En moeten we zelf ook drie minuten eh, een dansje verzinnen. Dus jij gaat zelf op het podium staan? Ja, morgen om 1 uur. Ja. En kun je goed dansen? Nou, ik zit zelf ook op Dans met Stijl, stijl dansen. Dus ja, en ik zit ook vierdejaars let in, dus ik kan het op zich wel. Ja, en, en dat is wat jij gaat laten zien eh, morgen? Nee, dat is een beetje... Ehm, nou, het is een mix van stijldansen en we doen meer hiphop. Ah, oké. Oh, nou, nou, wat dat betreft zit je vanavond ook goed eh, bij ons. Luister jij wel eens eh, na tienen naar het hop programma? Nee, meestal niet. Want ben je zelf ook een hiphopper of is het vooral de dansen dat, je, dat je dat leuk vindt? Nou, het is vooral gewoon dans in het algemeen. Dat is hartstikke leuk. Ja, ja, ja. En ehm, ja, wie, wie kan er allemaal op afkomen morgen? Eh, vooral leerlingen van gewoon de school. En ja, ouders, vrienden. En eh, is iedereen al eh, volledig ingeseind? Dat, dat, dat ze morgen van harte welkom zijn? Ja, we hebben als groepjes hebben we taken gekregen. En sommige taken waren dan ook de ouders uitnodigen, mensen van school uitnodigen, dat soort dingen. Oké, en wat was jouw taak? Eh, mijn taak binnen ons groepje was eh, ja, publiciteit zoeken. Ah, oké, nou dat is bij deze volgens mij wel gelukt. Ja, daarom. Ja. Eh, wat, heb je op dat vlak nog meer ondernomen? Eigenlijk niks. <laughs> nou ja, weet je, als je Radio 501 benadert, eigenlijk is dat al voldoende natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke leuk radiostation. Dus, je, bereikt, je, je, bereikt er zoveel mensen mee. Hè? Hoe, via welk ander medium moet je dat nou voor elkaar zien te krijgen? Ik denk dat je met Radio 538 toch meer mensen krijgt. Ja, nou, het, het gaat er echt om denk ik hoor. Echt. Eh, ehm, maar, ehm, ja, want je moest de publiciteit opzoeken. En eh, met welk doel? Ja, met het doel dat gewoon de school een beetje meer bekendheid krijgt. En dat we gewoon weer meer bekend staan als de sportiefste school van Horen. Ja, want dansen is natuurlijk eh, een vrij sportieve aangelegenheid. Ja, inderdaad. dus jij moet over een berenconditie beschikken. Nou, dat, dat valt ook nog wel eens mee. Okay. Het roken, dat vermindert dat een beetje. Ja, dat is natuurlijk weer niet handig, hè. Maar ja, dat, ja soms moet je eh, even wachten en dan, eh, dan steek je er soms wel eens eentje op, zeker. Eh. Ja, precies. Ja. Want ehm, hoe, vaak dans je door de week? eerst had ik een dubbel V. Dat is zeg maar het wedstrijdteam van Verbiest. Ja, daar hoef je mij niks over te vertellen. Ik heb familie die de boel leidt daar, dus... Oké, oké. Maar ja, dan danste ik dus eh, drie keer per week. En nu is het nog maar één keer, soms twee keer per week. Ah, oké. Maar eh, nog een, volle tevredenheid. Ja, het is hartstikke leuk. Dus, eh. ehm, ja. En ja, heb je daar al leuke mensen ontmoet met dansen? Want dat is natuurlijk ook vaak iets waarvoor mensen op dansen gaan. Ja, in het eerste jaar bij mij dan was het gewoon heel vol. De, de zaal was helemaal vol. Dus ja, dat is dan altijd heel gezellig. En je ziet er altijd wel bekenden. Of het is gewoon, ja, het is hartstikke sociaal daar. Dus je leert sowieso wel nieuwe mensen kennen. Ja. En eh, eh, ja, dit dansen, dit is dan eh, of, of, voor nu het project op school. Heb, je dan in de volgende termijn weer een ander project wat je moet leiden? Nou, het is niet, niets van organiseren. Niet zo groot in ieder geval. Maar we moeten wel zelf een ja, bijvoorbeeld toernooien organiseren op school. En niet dat er allemaal mensen komen kijken en we de media moeten inschakelen en zo. Nee. Zit je ook nog wel eens normaal gewoon in de klas? Of eh, is, is dat niet meer eh, tegenwoordig? Jawel, jawel. Oké, oh, oké. Okay, Dat is gewoon met alle andere lessen zit je gewoon normaal in de klas. Ja. En ehm, je krijgt ook nog steeds gewoon cijfers, zeg maar. Ja, inderdaad. Want ik weet nu dus gewoon op de lagere school, daar worden gewoon geen cijfers meer uitgedeeld. Mm. Dat moet toch als heerlijk klinken, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wil je dan gewoon terug naar de basisschool. <laughs> dat zou je graag willen, denk ik. Dat je gewoon niet meer beoordeeld wordt aan de hand van cijfers. Eh. Ja, maar naar goed gedrag. Ja, maar nou, dat wordt dan ook een last. Ah, oké, oké. We hebben hier met een railschoppertje te maken. <laughs> Nou, dat, dat valt ook nog wel mee. <laughs> Oké, oké. maar je hebt het wel eh, naar je zin eh, op het Werenfriedes. Ja, zeker. Ja, nou. Ehm, ja, we zijn hier natuurlijk een muziekzender. Ehm, ja, wat wil jij horen? ik ga natuurlijk nog even een plaatje voor jou draaien. Doe maar eh, Shake Signora van eh, Pitbull, Jean-Paul en T-Pain, als je dat hebt. Ja, we moeten ongetwijfeld... Ik heb hier ongetwijfeld heb ik hier iets van, eh, van Pitbull staan. Maar nou, niet, net niet die titel die jij opnoemt. Ik, heb, ik kan ze wel even opnoemen. Ik heb Hotel Room Service hier staan. I Know You Want Me, Give Me Everything. En ja, dat, is, dat zijn zeg maar de smaken waar je uit kunt kiezen. Hoop oh. ik althans. En soms wil er nog wel eens een keer een, een spooktrek tussen zitten. Dan staat hij hier en dan sleep je hem in de speler. En dan uh, ja, verandert het opeens in bijvoorbeeld zangeres zonder naam. Dat zullen, dat, en dat willen we toch met z'n allen niet. Maar eh, naar welke gaat jouw voorkeur? Ehm, doe maar I Know You Want Me. I Know You Want Me. Nou, dan gaan we die speciaal voor jou draaien. Helemaal <clears throat> goed. Eh, wens ik je heel veel plezier morgen. Hoe laat is het? om 1 uur gaat de zaal open en om half 2. Videoopnames van gemaakt? Ja, dat komt allemaal op DVD te staan. Dus en op YouTube kunnen we het ook gewoon terugkijken, neem ik aan. Als iemand het op YouTube zet, neem ik aan voor wel. Ik eh, wil die taak graag op mij nemen. Bedankt dat je er was. Ja, Hoi. I know you want you know I want I know you matrix. I kill you and your henchmen. Chop from your head to your fucking appendix. I know it's money over friendship, brothers over money, or everything is senseless. I do it for my niggas' sentence. Left me speechless, couldn't say a sentence. Niggas relentless, cause they rentless. Still gonna move that way, like they bench press. Catch me in the NO quarters, yeah, the friendship. That's where the hotel's at. I'm in the wardo. though. Catch me in the New York street, I'm like the Lord though. Not Christ like, nigga trife like. I get you murked on the right night. Where your money at? What the dice like? it's money over bitches every time. I'ma get it. I'm to out. Had something rolled up that I brung from my house. Where the best shit at, that reserve stock. Not for everybody, don't even pass it around. My eyes low, motherfucker, I know. Go stand somewhere over that hoe. All of that talking. Bitch, I'm smoking this OG. Have a nigga hiding a hawk in here. VIP couch, no, I don't want walk nowhere. Smoke signals anywhere I went to. Real nigga, smoke a whole pine in your venue. Five star restaurant, wreck the whole menu new shit that my man's just sent through. Tranquilizer dank like the Sandman hit you. Unraveling your old mental. Spitter make it right like a pencil. You know? It's money over bitches every time. I'ma get it, I'ma feel it, I'ma go, go, go. money, it's like a marathon. Money you protect, nigga, it's where you get buried on. Uh. Every day it go down, nigga, the chopper like a motherfucking merry-go-round. Spin your backwards, string on the gather, flip you around, slip your ass on the mattress. Beats when I attack this, coming with the spirit of the ghost. Hey, who them niggas that they loving and hating, they loving the most. Notorious, explain the history of this money making, it's ours for the taking. Bulls out, I'm mistaken. Audi like five G's, I favor flavor. Mentality of ours savior. Coming to redeem, shatter your dreams. What it seems is reality. Scoop you out with the beams. I lay you flat out. They say that's what them crazy niggas is all about, no doubt. It's money over bitches every day. Slick Moves van eh, Lucor op deze nieuwe track van Currency en Style Speed. Go, afkomstig van een nieuwe mixtape, The First 28. Zeker aanraden om even eh, te gaan checken. In die 1 tot 10 uur vanavond met eh, ja, inmiddels al een vaste onderdeel aan het worden, de top 10. En vanavond de top 10 succesvolle Nederlandse muzikanten in Amerika. En eigenwijs begin ik bij nummer 1. Meest succesvolle band uit Nederland is Shocking Blue met Venus, nummer 1, onder andere gecoverd nog door uh, eh, Bananarama. En ook de opvolgers, de zogeheten slipstream hits Mighty Joe en Never Marry a Railroad Man, werden ook grote hits. En wat dan uh, zelf voor Shocking Blue niet zo'n groot hit eh, werd, het nummertje Love Bus, dat is dan wel even gecoverd door Nirvana. Dat is toch ook wel iets om trots op te zijn. Nummer 2 in de top 10 is de t shirt met Mabel Ami, nummer 5. Eh, werd eh, de track maar liefst in Amerika. En eh, ja, de slipstream hit She Likes Weeds werd helaas geboycott in Amerika, want het schijnt over drugs te gaan. Nou, een Nederlandse band die over drugs zingt, kan ik me niet zo heel veel bij voorstellen. Nummer 3, The Golden Earring met Twilight Zone. Ze behaalden een nummer 8 notering in Amerika. En met uh, Raider Love kwamen ze ook nog eens op nummer 18 terecht. Zo zijn ze wel, denk ik, de band die het vaakst getoerd heeft in de Verenigde Staten. Op nummer 4 Focus met Moving Waves, nummer 8 notering. En eh, met Hocus Pocus deden ze het eh, bijna nog beter. Deze eindigde op de nummer 9 positie. Op nummer 5 komen we Mout en McNeil tegen met How Do You Do. Zij eh, realiseerden daarmee een top 10 notering. En op nummer 6 George Baker. Collega Barry dacht dat dit de grootste, hit, de grootste Nederlandse hit in Amerika was. Maar Little Green Bear kwam slechts op nummer 16. En Una Paloma Blanca op nummer 26. Dan op 7 de Urban Dance Squad met Deeper Shades of Soul op nummer 21. De Venga Boys op 8 met We Like to Party. En ze kwamen in Amerika op nummer 26. De Too Unlimited met Get Ready for This. Zij eh, werden nummer 38 in Amerika. En met de Twilight Zone behaalden ze nog een 49ste plaats. En eh, Get Ready for This wordt eh, ja, nog steeds heel veel gedraaid in Amerika tijdens basketbalwedstrijden. En dan de nummer 10 die we ook gaan draaien. Het is eh, Vandenberg met Burning Heart. Het werd een nummer 39 eh, notering voor eh, Adje Vandenberg en zijn bandcollega's. En zelf heeft Adje wel een nummer 1 positie op zijn naam staan. Hij besloot namelijk Vandenberg te verlaten en toe te treden tot het fameuze Whitesnake. En met Here I Go Again stond hij in Amerika op nummer 1, ergens in de jaren 80. Maar dat telt eigenlijk niet, hè? We tellen eigenlijk alleen zijn hitsucces met Vandenberg. is Radio 501. Talking Chicago green. talking about a black leather it's a dirty room and a silver coke spoon. I uh, give me my release. Uh, black Nepalese. Man, it's got you weak down in the knees. We gonna sneeze some dust that you get busted on. It's hard to believe 30 days in the hole. 30 days in the hole. pack you right on down. Take a breezy whore and a rolling dance floor. It's got your head spinning round. If you live out on the road, I tell you there's a new highway code. You take the urban noise with some dirt and poison. It's gonna lessen your load. 30 days. days in the hole. 30 days in the hole. 30 days in the hole. days in the hole. 30, 30, I said a 30 days out. 30 days in the hole. Been down here for 30 days, y'all. 30 days in the hole. Volgens jullie is dat geen pretje. 30 days in the hole. We zijn aangekomen bij het eh, volgende onderdeel en dat is ehm, de Live or Live eh, verkiezing. Eh, twee artiesten die deze week in Nederland zijn en normaal gesproken in het buitenland vertoeven. En ze staan op een van de vele podia de komende zeven dagen. Mm, ik zal als eerste even een fragment laten horen van Major Hawthorne. Mocht je hem willen bezoeken, het adres is Paradiso Amsterdam. En hier een klein stukje van Works to Do op Radio 501. Ooh. Blue Eyed Soul van Major Harthorn. Hij moet het opnemen tegen een ex-donderdisc eh, van Radio 5 Lane. Ik heb het over JJ Gray en Mofro. Hier is Dirt Floor Cracker. In de live uitvoering. Zoals je deze week ook live kan aanschouwen dus. Live or Life dus. De strijd gaat tussen Major Hawthorne en JJ Gray in Mofro. Je kunt je stem doorgeven op studio.radio501.nl. En mocht het eh, wat rustig zijn in de concertzalen eh, deze week, dat zou goed kunnen. Er zijn heel wat mensen afgetogen naar Austin, Texas, waar SXSW plaatsvindt. John Paul Kiet heeft er een liedje over geschreven. Everybody's in Austin. Everybody's in Austin. gaan er momenteel overal vandaan. Dus Bruce Springsteen wat de klok slaat in mijn hoofd. Hij heeft het weer gerealiseerd, hè? nummer 1 met zijn zoveelste eh, album. Volgens mij is het de tiende keer dat hem dit is overkomen en hij heeft er eh, bijna zoveel als eh, Elvis. Bruce Springsteen, zijn nieuwe album heet Wrecking Ball. Deze is alweer van een paar jaar geleden. Dan deed hij liedjes van Bob Seger. Oh Mary, Don't You Weep. nu wordt meer de protestkant opgegaan onze baas. Radio 501 tot 10 uur de Indie 501. We gaan, eh, ja, we gaan toen naar de boodschappen van uh, eh, 10 uur. En dan sluiten we het eerste uur altijd even af met de plaat voor je hoofd.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 They're begging us to sing along. Don't let the sound get to your nose. Cause it'll ring and it'll stay. Somebody's gotta find Nederlandse Fifi zat bijna 30 jaar lang eenzaam opgesloten op een koude, donkere zolder. Stichting AAP heeft haar gered.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 Omdat Reuma op een dag niet meer bestaat. Die dag kan er komen. Zeker als u nu helpt. Help Reuma de wereld uit. We komen bij u langs tussen 12 en 17 maart elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Wij zijn de acteurs van Soldaat van Oranje de Musical en wij gaan een dagje met verstandelijk beperkte kinderen naar de dierentuin. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw collega's of vrienden een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Op Radio 501. die 501 met Rob de Grill. 501. I feel like I am at customs and you are checking me. You take a look at my picture and then you look at me. You look suspicious now as if you can't see that the guy in the it's really me without you even knowing. Wanna lose track, want to forget where we were going. We've passed security, now take the road to the gate to take off with me. Don't be afraid. een van de vele ontdekkingen van Radio 501. Land Majestic hoor je vandaag. is de Indie 501 nog tot 10 eh, uur vanavond bij je. Mijn naam is Rob de Aangenaam. En daarvoor hoorde je Battle met Scan, nog eh, van zijn eh, tweede album. Het derde album is inmiddels eh, klaar en gereed. En her en der kun je ook wel wat trekjes beluisteren op, op zijn website bijvoorbeeld. er is ook een berichtje aan gewijd op uh, radio501.nl. Het schijnt een zeer avontuurlijk album geworden te zijn van Bertolf. Hij was ja, toch wel een beetje bekend van de middle of the road rock. En dit keer is hij teruggegaan naar de 60s folk. dus hij heeft zijn hart zeg maar blootgegeven. We gaan eh, straks bekendmaken wie de winnaar is van Live or Live. Je kunt nog heel eventjes stemmen op Major Hardhorn, keuze nummer 1 of ehm, keuze nummer 2. Wie was dat ook alweer, hè? Ja, wie was dat nou ook alweer? Major Hardhorn. Of, ehm, ik ga het even voor je opzoeken, want ik ben het eerlijk gezegd ook alweer een beetje kwijt. Maar het is eh, JJ Gray en Mofro, die ook donderdisk geweest zijn bij Radio 501, waar je ook nog op kunt stemmen. Stemmen kan via studio.radio501.nl of anders even bij ons op de homepage in de chatbox. Daar kun je ook jouw eh, keuze kwijt voor live or live. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. When I step up in the place, say yo, I step correct. Got you all in The rhymes up in the place, uh, true indeed. Uh, yes, I got the record that's word on my seed. Uh, I'm guaranteed to give you what you need. One blood, everybody like Junior Reed. Wake up every morning, yo, I must succeed. Nationwide rockers make the world stampede. Yo, Willie, make we roll some weed. Man, charge nigga, now I must proceed. Got to pay your dues, baby. You know the rules. Whenever I travel the world, I land cruise. If you choose, you get bruised. Now I got you gas on Flow, Eat me, me, me, me, Throw them type of niggas right out my window. Blast your shit you with a direct blow. Blow, coming through like G.I. Joe. Star Wars moving ill like Han Solo. Make you bounce around like this was Calypso. Always shine cause I got the high pro glow. You think that you can hide, you think you can lay low. Roll up on your like Hawaii 5 Mac out with my dreads in my Kango. Forget the moment, nigga, just pass the Cisco. Yo, Take a trip down to Mexico. Come back with that that might make you psycho. Maximum frequency studio stereo. Sorry, this is it, but homeboy, I got to go. So when I step up in the place and yo, I step correct. Got you all in check. I got that head nod that make you break your neck. I got you all in check. Hey, you know we come through to make the disco jam. I got you all in check. Throw your hands up in the air and never disrespect. I got you all in om eh, heel erg bij stil te staan, maar het is wel de honderdste. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. snow when we pass the test of time. Tot in de jaren 90 mens populair Frankie Goes to Hollywood op Radio 5 Lane en Rage Hard. We gaan het uh, bekendmaken. De winnaar van Live or Live vanavond. De stemmen zijn geteld. Je kon kiezen uit eh, Major Hawthorne of J.J. Gray en Mofro. Het is een eh, ruime overwinning geworden voor eerstgenoemde Major Hawthorne. Je kunt gaan genieten van zijn heerlijke Blue-Eyed Soul hier op 5 Lane en Work to Do. Chicago blues. Is that how you feel? You can change, you can change, you can change, you can change. But you can't conceal what's deep inside you. It's your game, it's your deal. To keep, to deal. Do what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, be what you are. wanna do, what you wanna do, what you wanna do. Be what you are. nou Major Hartron toch maar even de meesters ook laten horen, hè? Daryl Hall en John Oates. Disc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. Nog een mooie boodschap ook van de mannen. Do what you want, be what you are op Radio 501. Tijd voor de donderdisc. Geneva Magnus. And here it is. De donderdisc. album stil Still Bill, Bill Withers, I Don't Want You On My Mind op Radio 501. Nauwelijks meer te overtreffen, al doen eh, toch velen een poging daartoe. Een van hen is Anthony Hamilton. Hij was uh, voormalige achtergrondzanger bij D'Angelo, die door eh, velen omschreven wordt als een legende. Laat ik me daar maar niet over uit. 18 april is Anthony Hamilton live te bewonderen in de Melkweg met een live eh, begeleidingsband. Laten we even een track van hem draaien. Mama New Love. I know you love me. I can tell by the way that you kiss me, tight when you hug me. Took me to school the very first day, gave me a piece of butterscotch, sent me on my way. I know it's frightening. I can tell by the pain in your eyes when the rent was late again. Too strong to fold, being on your own. Lord bless the soul. Mama knows love. Mama do love like the back Mm-hmm. Used to fall asleep daily in the work. Hey. Mama, I swear you never have to worry again. Mama, I swear you never have to worry, no, no. Mama knew love like the Mama night knew love. Used to wipe me just to make the ends meet. Oh, no. Mama, I swear you never have to worry again. Up bright and early, right. scrambled eggs, right. swelling in your legs, right. bills on the bed. Still you managed to show me a smile, then walk to work about two or three miles. Mom, I'm gonna struggle with you. I'm gonna help you see the bigger picture. You gave me something no one can take away. You make it so easy to say I love you, mama. Mama new love like mama new love. Used to fall asleep daily in the work. Every day. Mama swear you never have to worry again. You never have to worry again, mama love love, yeah, yeah, yeah. Mama new love, like Mama new love. Used to wipe feet just to make the ends yeah, yeah, yeah, Mama swear you never have to worry again. No, no, no. Mama new right. love, See, Mama new love. She gave me love, crazy love, crazy love, crazy love. So much love, Mama new love, Mama new love. have to worry. Mama them love like the back Used to fight me just to make the ends Mama swear you never have to worry again. Mama knew love like the back roads. Used to fall asleep daily in the Mama swear it never happened. Gave me love. She gave me love. Mama the love at the back streets. Used to wipe me just to make the ends meet. Mama swear you never had to love again. Dit is Radio 501. Konebek gingen wij al als kinder fietsen in de laatste week van een grote vakantie Deurbare Bargerveen. door zaten heel veel adders, maar ome Johan zee, ome Johan zee. Ze ben benaderd voor jou als niet voor haar. Wees nou maar niet bang, anders heb ze daar naar deur. Met een alle vriendin was ik destijds in Canada. Met een Canadese ex van haar, zo van nou, doe dat maar ging wij de bakken. Dagen wandelen in de wildernis. En ik zie continu, door lappen beren, ik mij niet vergis. Maar met all over you, as ever. En wees nou maar niet bang, aan de Zemse ik werd warmer. En ik gaf er die tweeën, de elk vuur en verdomme. Les heb die twee jongens, mijn wat te moeten leren. Dat het met mensen nieuw vaak net zo is als met slangen en met beren. Ah, ze Daniel Lohuis heeft een nieuw album uit, dat is getiteld Gunde En het is weer lekker ouderwets in het Drents. En het gaat zelfs helemaal een beetje weer eh, naar het eh, skikgeluid. Eh, het, is, het wat meer als zijn voorgaande albums. Op mijn best, ze bennen benauwder voor you dan you voor her. ja, dat Drents, ik heb het nog niet helemaal onder de knie. Het is tijd voor onze populaire rubriek Soul Omdat Het Kan. Ik heb weer een mooi gevonden uit 1965, de Fiesta's. Ze bestonden tot 1978, eh, maar eh, jij hebben het nooit echt heel eh, ver geschopt dan wat lokaal succes. Maar de singeltjes die zijn vrij zeldzaam van dit bandje. We hebben hier bijvoorbeeld het singeltje Think Smart. Ehm, mocht je hem thuis hebben staan, wees er heel voorzichtig mee. Hij is 400 dollar waard. En dat is toch ja, welkom in deze tijden van crisis, hè? no aim. the time does come aardig woordje mee op eh, muzikaal gebied. Ik heb het over eh, Australië. Eh, we kennen inmiddels, oh, als je vaste luisteraar bent van Radio 5 alleen, de Hungry Kids of Hungary. En dit was Boy and Bear, even, eveneens afkomstig uit Australië. En Milk and Sticks op Radio 5 alleen. Uh, het is denk ik zo'n anderhalf jaar geleden alweer dat we aan de telefoon hier hadden. We zaten hier net Kees Mayfield. En ik had zoiets, ja, ik moet het nog maar een beetje afwachten met deze jongen. Hij had een EP'tje uit. Hij was niet bijzonder spraakzaam. En ehm, ja, er komen af en toe uitspraken in de pers dat je denkt van, nou, ik moet het allemaal nog maar zien. Nou, het debuutalbum is inmiddels uit. Ehm, ik meen getiteld uh, de titel, maar dat kan ik ook mis hebben. Maar er staat één nummer op en eh, daar ga ik eh, redelijk leeg op als ik dat luister. En ik hoop heel erg voor Kees dat het geen autobiografisch nummer is. Want dan betekent dat er behoorlijk wat familieleed achter de rug is. You sure lost a lot of weight op Radio 501. a fever ever since he got home. You brought him medals and medicine to poison his soul. Ferrari vandaan komt, daar heeft hij het liever niet over. Maar Kees komt dus uit hetzelfde dorp als het bandje Alaska. Ze hadden afgelopen zaterdag hun eh, cd-presentatie in Paradise Amsterdam. Droom kwam uit voor de jongens. Hier is Politics van dat album op Radio alleen. Je kunt het ook eh, politics noemen, wat je wilt. Those are the ways of politics. Brutus smiled as he stared at his father. Those are the rights of the Aztecs. Girls don't cry, or the sun god has offered. How can one ever believe in this world so empty of morale, chivalry, and of justice? How can one even believe in this world filled with greed, where once fall? is another man's pleasure. And those are the laws of gravity. like comedies laughed at the king's falling. Never put your faith in secrecy. Samson blinded by love for Delilah one ever believes in this world so empty of mirage, chivalry, and of justice? How can one complete in this world till that greed, where once fall is another man's pleasure? hoef je je overigens geen zorgen te maken hoor. Gio is in de house, maar ik geloof dat hij nog niet heel veel zin heeft om hier eh, de vloer eh, te betreden. Ehm, ik ga er nog eentje starten en hoop ik dat hij heel heel snel hierheen komt wandelen. Want het is tijd voor Geluid uit de Bunker, jouw wekelijkse portie hip-hop tot eh, spookuur op de Radio 5 alleen daar van de donderdag. De honderdste uitzending eh, vandaag. En we gaan er niet te lang bij stilstaan, maar het is toch van, eh, een leuk feitje om even te vermelden. Ehm, om met de woorden van eh, Kurt Chambers te eindigen. Nooit naar huis gaan met een loaded gun. Tot volgende week en geniet van de uitzendingen van Radio 5 alleen die de komende dagen nog te beluisteren zijn. Hoi!